Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Poeldijk, ten zuiden van Den Haag, zijn vannacht zeker 40 woningen voor ouderen tijdelijk onbewoonbaar geraakt door brand. In de berging vatte een scootmobiel vlam. Bewoners van ruim 100 woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in een gebouw in de buurt. Een aantal van hen werd met een hoogwerker van het balkon gehaald. Vier mensen die rook hadden ingeademd zijn naar het ziekenhuis gebracht. De schade door de rook is volgens een brandweerwoordvoerder aanzienlijk. Onderzocht wordt wanneer de evacuees de woningen in Poeldijk weer in mogen. Vlak voor de migrantentop vanmiddag in Brussel zijn Frankrijk en Spanje met een nieuw plan gekomen voor de opvang van vluchtelingen. Er moeten binnen de EU gesloten opvangcentra voor migranten komen. EU-president Tusk stelde eerder opvang buiten de EU voor. Het plan van Frankrijk en Spanje is een handreiking naar Italië. Dat land vindt dat het er alleen voor staat omdat er veel migranten aankomen en de andere EU-landen nauwelijks bereid zijn om mensen over te nemen. De Amerikaanse regering heeft 522 kinderen van illegale immigranten herenigd met hun ouders. Vanochtend worden nog eens 16 kinderen weer naar hun ouders gebracht. Door de strenge regels werden kinderen van illegalen bij het binnenkomen van de VS gescheiden van hun ouders en apart opgevangen. Op die maatregel kwam zoveel kritiek dat president Trump woensdag een decreet ondertekende om aan de scheiding een eind te maken. Ook Trumps vrouw, Melania, en dochter Ivanka keren zich tegen het harde immigratiebeleid. De Amerikaanse overheid zegt dat niet alle kinderen die vastzitten met de ouders herenigd kunnen worden, omdat niet kan worden aangetoond wie van wie familie is. Dan nog het weer. Veel bewolking vandaag en een enkele bui. Het wordt een graad of 18. Morgen droog met zon en bewolking. Het wordt 19 tot 22 graden. Vanaf dinsdag meer zon en flink warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Samen met zijn vrouw Laura nam hij het album Country Music Love Affair op. We horen Laura met If You're Gonna Rock. wens ik je weer veel luisterplezier. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubriek De Sterren van Toen. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week Everybody's Somebody's Fool. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Ditmaal met elf splinternieuwe songs vol honky-tonk die Willie Nelson samenschreef met producer Buddy Cannon. Niks berusting en moeilijk kijken. Dit is puur speelplezier waar je vanzelf van gaat glimlachen met daarin het nodige cynisme. Well, she made my day, but it ruined my life. She smiled at me, and I did not think twice. Well, I dove right in to a world of strife she made my day, but it ruined my life. I was minding my own business, a buzzing round. My mind spinning faster than the speed of sound. And I was perfectly happy when I ran into her. But she complicated me and the way things were. Well, she made my day but it ruined my life. She smiled at me, and I did not think twice. Well, I dove right in into a world of strife. Well, she made my day, but it ruined my life. Me a need. We understood each other perfectly. Then I let my guard down, and there she was. Well, I guess that stupid is as stupid does. Well, she made my day, but it ruined my life. She smiled at me, and I did not think twice.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 Opnieuw twee nummer 1 hits met als eerste het uit 1985 daterende I Need More of You. En volgens mij hun laatste nummer 1 hit Kids of the Baby Boom stammend uit 1987. Crossroads, nummer 1 country hit. hearts burning like they were on fire. Flames changing our love to desire. Babe, my heart is screaming to say, Girl, we got to go. sun We got to catch up to our heart. past. And at six o'clock, like robots, we turn on the news. Watch those third world countries deal out more abuse. Remember the first man on the moon, kids of the baby boom. chickens way too soon. Kids of the baby boom. As our lives become a capsule they send to the stars. And our children look at us like we came from Mars. As the farms disappear and the sky turns black, we're a nation full of takers, never giving back. We never stop to think what we consume. Kids of the baby boom. Kids of the baby boom. We have freedom, we have money. Baby boom. Here in the land of milk and honey. Counting our chickens way too soon. Kids of the baby pessimism mingles with the doom. Kids of the baby boom. Voor Down to the River reizen we naar Zweden, waar het duo Broken Beats klaarstaat om ons te ontvangen. I'm going down to the river in the morning. I'm going down to the river in the morning. And when I get down to the river, gonna see how you're doing. I'm going down to the river in the morning. cover van deze week. De in Rusland geboren Larissa Tormey is een klassieke geschoolde pianiste en songwriter. Ze geniet van het leven op het platteland van Ierland, van waaruit ze veel inspiratie opdoet voor haar muziek. In 2001 verhuisde ze van de drukke stad Moskou naar het stillere platteland in Ierland. Wonen op een landelijke boerderij die Larissa nieuwe nieuwe muziek geeft voor haar schrijven, beïnvloed door klassieke hedendaagse jazz, pop en country. Maar soms waagt ze zich ook aan covers. Warnes was een van de favoriete achtergrondzangeressen van Leonard Cohen. Maar ook de vrouwelijke stem in een aantal duetten die wereldhits werden. Na lange afwezigheid heeft ze eindelijk weer eens een album gemaakt. Another Time, Another Place. Back Where I Started is een van de meest country getinte songs op dit album. in another place and time. No way of knowing where I was headed to. Maybe I was running away like always. Sure wasn't ready for something new. How did I want that I first time I Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Na Creedence Clearwater Revival werkte John Fogerty in zijn thuisstudio Noest aan een plaat met country klassiekers. Waaronder See Things I Still Care. Hij bespeelde zelf de meer dan tien verschillende instrumenten en zong alle koortjes in. De Blue Ridge Rangers, zo noemde hij zijn eenmansorkest. because Op de hoes van het titelloze album staat een trucagefoto. Vijfmaal hijzelf in telkens een andere houding, staande op een heuvel in de ochtendschemering. Zijn naam stond nergens vermeld, maar wat hij niet kon verhullen was dat de klank van de muziek onmiskenbaar Creedence Clearwater Revival was.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 I'm right back where I really Then today I started loving you. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. John Scott Sherrill met de titelsong van zijn album Mr. Honky Tonk. I'm Mr. Honky Tonk And I ain't afraid to greet the dawn Don't tell me that I won't Cause I'm Mr. Honky Tonk And I can keep Cause I'm Mr. Honky Tonk. And I wait not wait till the sun goes down to head for the lights of town. And that's where I can always be found. Just hanging round. Cause I'm Mr. Honky Tonk. Ik heb al veel nieuw materiaal gedraaid in deze aflevering. Ik voeg er nog een drietal aan toe. En wie weet zien we deze wel spoedig terug in de charts. Als eerste Houston, We Got a Problem van Luke Combs, die momenteel in de country chart staat met One Number Away. This is my kind of town. This is my kind of place. I wouldn't mind hanging around for more than just a couple days. bar downstairs. But all I can think about is home. I got my new boots covered in red dirt. I don't mess with Texas t-shirt. copperhead. Tegan Marie begon te zingen toen ze drie jaar oud was. Ze geeft alles om het publiek gelukkig te maken. En met I Know How To Make A Boy Cry timmert ze stevig aan de weg. The Wasboard Union is een Canadese countrymuziekgroep uit Vancouver. En ze doen niet onder voor Tegan. Luister maar naar Shot of Glory. you you talking about with your big mouth Seeing you breaking up with me I don't know why, cause in my mind We've been over for a week Don't go telling all of my friends stare and a stutter every single time you look at me. Oh, I need a fix, a true companion, Jimmy Beamer, old Jack Daniels, anything to set me on my way. Drinking up my courage, whiskey for my nerves, got me drunk on your short summer dress, collar. gypsy smile and your hips all swinging. We start spinning, spinning, spinning. Whoa. Well, I take first step, praying that I don't trip. Up my words, just think of something smart to say. Take a deep breath, even though I'm scared to death care, cause I just gotta know your name. I need a fix, true companion, Jimmy Beam or old Jack Daniel. Something strong to stop these shaking knees. Drinking up my courage, whiskey for my nerves. Got me drunk on your short summer dress, ballroom ballerina. hips all swinging, we start spinning, spinning, spinning. Whoa. Whiskey for my nerves. got me drunk on your short summer dress, ballroom ballerina. I'm gonna need another shot of glory. Ain't no turning back. Got me high on your tipsy smile and your hips all swinging. We start spinning, drinking up my courage. Whiskey for my nerves. Got me drunk on your short summer dress. Crossroads, Kees de Haan. Kelly Willis was nauwelijks een jaar oud toen het swingende I'm a Lover Not a Fighter door Skeeter Davis gelanceerd werd. Ze brengt nu een knappe interpretatie. Het zit erop, het is gedaan. Luke Winslow King beseft dat ook en neemt afscheid met de Farewell Blues. gave your love to a highwayman. Mama said, Don't give your love to a highwayman. Cause a lonely highwayman will get his loving where he can.